Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Kabinet en coalitie overleg op het torentje van premier Rutte... omdat de Eerste Kamer een streep heeft gehaald... door de beperking van de vrije artsenkeuze. Het voorstel van minister Schippers moest de kosten in de zorg beperken... maar drie senatoren van regeringspartij PvdA stemden tegen. De nieuwe zorgpolis regelde dat patiënten een arts of behandelaar moesten kiezen... waar een zorgverzekeraar een contract mee heeft. Zo konden de verzekeraars geld besparen. Aanvankelijk leek het erop dat het wetsvoorstel zonder problemen door de Eerste Kamer zou komen. Maar door de verdeelde PvdA-fractie sneuvelde het voorstel dus alsnog. Opnieuw is een oud radiopresentator van de BBC veroordeeld voor seksueel misbruik. De nieuwe zaak draait om Chris Denning, die inmiddels in de 70 is. Hij kreeg 13 jaar cel omdat hij heeft toegegeven dat hij 24 minderjarige jongens heeft misbruikt. Hij paaide jongens door ze mee te nemen naar de optredens van het muziekprogramma Top of the Pops, waar hij een voorstelde aan presentator Seville. Ook die werd veroordeeld voor seksueel misbruik, net als twee andere medewerkers van de BBC. Bij de terreuraanval van de Taliban op een school in Pakistan zijn meer dan 130 mensen om het leven gekomen. De meeste slachtoffers in Peshawar zijn kinderen, melden de Pakistanse autoriteiten. Minister Koenders noemt de aanslag een laffe daad en een nieuw dieptepunt. Het is een van de grootste aanslagen in Pakistan in de afgelopen jaren. Er zijn drie dagen van nationale rouw afgekondigd. Het aantal aardbevingen door gaswinning in Groningen is dit jaar flink afgenomen. Vorig jaar was er nog een recordaantal van 127 bevingen. Dit jaar zijn dat er tot nu toe 84. Het is onduidelijk of de daling komt door de beperking van de gasproductie. De winning bij Loppersum, waar de zwaarste en meeste bevingen waren, moest zelfs bijna helemaal worden gestaakt. Het weer vanavond is op de meeste plaatsen droog. Vooral in het oosten koelt het snel af tot 2 graden. Later neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Morgen veel bewolking en buien. Het wordt dan 11 graden. Dit was het NOS. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staat nog altijd 80 kilometer file. Ongelukken zorgen voor veel oponthoud nog. Op de A2 onder andere van Amsterdam naar Den Bosch. Bij knooppunt Oude 3 kilometer door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. De A4 Hoogvliet Vlaardingen tussen de knooppunten Benelux en Ketelplein. 5 kilometer door een ongeluk op de A20. Dat ongeluk op de A20 is gebeurd bij Vlaardingen West richting Hoek van Holland. Daar is de rechte rijstrook dicht en daar staat ook 5 kilometer. Maar ook de andere kant op is een ongeluk gebeurd richting Gouda bij Moordrecht. En daardoor staat daar ook 7 kilometer. De A73 van Venlo naar Nijmegen is helemaal dicht bij Haps door een ongeluk. Levert de file op van 5 kilometer. En de N201 uit Horenhoofddorp die is ook helemaal dicht bij de Waterwolftunnel.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 Yeah, children are fantasizing. Grown ups are standing by. What a super feeling. Am I dreaming? gebeurt er nou weer? Goedenavond, mijn naam is Pascal van der Beek, mijn technici van uh, eh, ZFM Zandvoort. Ehm, wij gaan eh, de vaste programmering onderbreken... omdat wij zo meteen vanaf 8 uur weer een eh, laatste raadsvergadering... voor dit jaar gaan live uitzenden. En ondertussen gaan wij vrolijk naar muziek luisteren...